Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hij zegt dat het kabinet verder kan met de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. Hij vindt wel dat het hard werken zal worden. We zijn en blijven een minderheidskabinet, zei Rutte. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV halen samen net geen meerderheid. Ze komen op 37 van de 75 zetels. Als de SGP er wordt bijgeteld had het kabinet wel een meerderheid, namelijk 38 zetels. Rutte benadrukt dat de SGP geen gedoogpartner is en dat ook niet wordt. We kunnen goed samenwerken met de SGP, maar dat geldt ook voor andere oppositiepartijen, zei de premier. De regeringspartijen en de PVV reageren gematigd positief op de uitslag. SGP-leider Van der Staaij is blij dat er geen meerderheid in de Eerste Kamer is die het kabinet zo snel mogelijk wil wegsturen. De oppositie is juist heel negatief, vanwege de sleutelrol voor de PVV en de SGP. Het kabinet blijft in het zadel door zwartkijkers en zwarte kousen, zegt GroenLinks-fractieleider Sap. Overste Spronk van de paters Salesianen is uit zijn functie gezet. Hij wist dat een van zijn paters jarenlang bestuurslid was van de pedofiele vereniging Martijn, maar nam geen maatregelen. De Salesiaanse congregatie heeft de betreffende pater ook geschorst. De organisatie noemt het lidmaatschap van een pedofiele vereniging onverenigbaar met de principes en waarden van de congregatie. De Europese beurzen zijn de week begonnen met aanzienlijke verliezen. De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 1,7 procent. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 2,1 procent. De belangrijkste oorzaak is de onzekerheid over de euro en de zorgen over de Europese schuldencrisis. De angst wordt steeds groter dat die crisis ook Italië en Spanje zal raken. Verder gingen de olieprijzen flink omlaag en hadden de luchtvaartfondsen last van de gevolgen van de IJslandse aswolk.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 blues for you Used to be so easy kan eh, Carlos Santana zelfs nog een puntje aanzuigen hoor, aan het gitaarspel van deze Gary Moore. Helaas veel te vroeg overleden. Ja, je bent eigenlijk altijd die jongen om te sterven hè. Still Got the Blues. Ik heb deze keer deze keer gekozen voor de full version. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekrie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Mariska Veres. Zij heeft heel lang eh, deel uitgemaakt van Shocking Blue. Heeft zich nu gespecialiseerd op de jazz met bekende nummers. Have you been broken hearted once or twice? If it's yes, how did you feel at this first life? If it's no, you need this girl. Ba-da-da-ba. Yes, how did you feel at this first life? If it's now you need this good advice En zo heeft ze heel deze cd voorgezongen. Shocking You, Mariska Veres, eh, samen met eh, Wim Ninaber, Pieter van Zanten, Bert Meulink en Mark Eshuis. En dit is ook zo'n bekende. De man is ook eh, eind vorig jaar alweer overleden. Robert Gray, Right Next Door. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through eastern wall. midnight I heard him shout Unfaithful one And I knew right then The axe was gonna fall It's because of me It's because of me I heard him shout Who is he? She mumbled low He said Baby don't you lie to me no more And I'm listening through these thin walls to me but she was just an U weet dat ik van mijn hart geen moordkuil maak en dat ik eh, niets onder stoelen of banken steek als het gaat over eh, muziek of het uitvoeren van muziek. Zo kan ik u zeggen dat uh, René Vroger, ik hoor hem liever in de, in de opstelling zoals ik het nu laat horen, als dat hij samen met de toppers in de arena staat. Dan is dit veel mooier hoor. Van zijn cd Songs for Lovers. Something that could never be Cause all the love you have to give Was never meant, never meant for me I see the way you look at him He's everything you live for. for Love is such a miracle when it comes knocking at your door, but I don't know what to do love too Can see where I'm supposed to go from here Cause there's no way in There's no way out You're the one I'm living for You're the one I have to live without

Tomorrow's just another day And you are just a lonely dream That never ever seems to fade Someone hear my prayer Someone somewhere Cause I know I can't go on this way 顺从流。 I Should Have Known Better. Jim Diamond, eh, het is ongeveer zijn enigste grote hit geweest die hij ooit heeft eh, mogen uitbrengen. Hij heeft het nog wel een keertje geprobeerd met een cd'tje, maar dat is nooit echt gelukt. Hè? Gerard van Maasakker samen met Jan-Willem Wa. Door hun tweeën ook geschreven. Als je ooit. Op speciaal verzoek. De radio's belt worden hart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 de deur is niet op slot En dijk hem openlaat verhooid. Als ooit, Dan doe ik al ons kleren uit Ik wil alleen maar huid op huid ooit Als ooit als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit een hart van spijt. Als je ooit terug bij mij komt, moeten weten. Als je ooit een uit van spijt Jan-Willem Roy samen met eh, Gerard van Maasakkers. En eh, ik zelf op eh, speciaal verzoek. Ik kreeg een verzoekje binnen van een vaste luisteraar. En die geeft mij van, wil je eens een nummer draaien van Gerard van Maasakkers? En ik laat de keus aan jou of het nou wordt Als je ooit. Of het volgende nummer op diezelfde cd, Benny. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom dan niet alle twee? Benny zit in vier MAVO. Benny wil werken met zijn hand. Benny haalt handig de HAVO. Maar Benny wil liever gaan werken op het land. Met zijn hand als kolen scheppen. Speelt die sax in de harmonie. En hij staat in de goal van het elftal van de school. Nee, en Benny's ziet het niet Maar Benny die topt, Benny denkt Niemand zal me geloven als ik het kan zeggen Want Benny is toch een getapte vent Benny, ik een meidje Heel wel verkeering gehad Zo'n dat ging nog, maar als ze wat meer was, was Benny het al heel gauw zat. Hij dacht, dat zal nog wel komen. Hij wou het over zou gaan. En dat hij net zo gewoon als zijn vrienden van school was, daar had hij toch ook wel spelletjes mee gedaan. Maar toen kwam die een dag onder een douche met die jongen, hij wist niet wat hij zag. Godzalemachtig, goeiendag, hier kan geen meidje aan tippen. En nou zit Benny voor de televisie, met zijn oude op de bank. Zijn hart bonkt hard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 Zetten worden een andere zender op Hij zei gelukkig komt hij bij ons niet meer Wat kan er eigenlijk gebeuren? En wat valt er te verliezen? Als je nooit meer en heilig te zijn En als je altijd wordt hoe eigen kan zijn Dan is het niet moeilijk om te kiezen het is al lang geleden dat ik dit gedraaid heb. Hè? Cathy van de CD Piece by Piece. 9 Million Bicycles. Er are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact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 a thing we can't deny, like the fact that I. dat ben jij. Want het lijkt wel of we allemaal vergeten zijn hoe je lachen moet. Het lijkt wel of wij mensen niet meer weten De liefste, dat ben jij. Maar eigenlijk heet dit liedje Proosten. En dat is dus geschreven door die, eh, door die man die dit uh, cd'tje heeft opgenomen. Cd hemel nummer 7. En dan heb ik het over Guus Meeuwis. Dit is dus ooit geschreven door Burt Bacharach. En op verzoek van die Burt Bacharach heeft uh, Treintje Oosterhuis zijn muziek opgenomen. En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 the times when we're sure that's what Mag ik u nog één mooi nummer laten horen, want eh, er zijn twee cd's opgenomen, hè, samen met het eh, Metropoolorkest en eh, ja, allemaal geproduceerd door Patrick Williams en onder leiding van Vince Mendoza. En één nummer, ja, dat is wel zo ontzettend mooi. Dat is nummer twee van die cd, nee, nummer één van de tweede cd. En dat is ineens een opener, dan slaat je bek, als ik het zo mag zeggen, gewoon open. dat ik eh, niet vergeten ben om de microfoon dicht te zetten. Want eh, zoiets, dat zing ik altijd uit volle borst mee. Maar als ik begin te zingen, dan weet ik zeker dat u allemaal uw radio uitzet hoor. Rod Stewart heeft ook eh, een soortgelijke cd opgenomen. Wat? Twee zelfs. The way you wear your hat The way you sip your tea the memory of all that and Take That Away From Me. Dat is afkomstig van uh, eh, CD nummer 1. En ik zeg alleen, hij heeft er twee uitgebracht hoor. En dit is dan van het tweede album, Where or When. Een duet met Lisa Ekdal. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then. But I can't remember where or when The clothes you're wearing are the clothes you wore The smile you were smiling, you were first En als u al denkt dat u nu een hele ruige stem hebt gehoord met een lieve stem van een dame daarnaast, dan moet u eens luisteren naar de stem van Tom Waits. Blood Money, zo heet zijn laatst verschenen cd uit 2002 alweer. Why be sweet, why be careful, why be kind? A man has only one thing on his mind. Why ask politely, why go lightly, why say please? Want to get you on your knees. There's a few things that I never could believe. Oh, a woman when she rapes. A merchant when he swears, a thief who says he'll oh, pay, a lawyer when he cares, a snake when he's sleeping, a drunkard when he prays. I don't believe you go to heaven when you're good, and everything j'ai faire, mais à mort, c'est la vie. Shall I return to shore, swim back out to sea? The world don't care what a sailor does in the town. It's hanging in the windows by the pound. I don't believe you go to heaven when you're good. sleep In and out of ecstasy Traveling on the train Dozing off and on again Still people are moving everywhere Trying to make up for lost time fly And all the plans we made Should have happened yesterday Still people are moving everywhere